Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Arnhemse burgemeester Marcouche is geschrokken van de arrestatie van zeven terreurverdachten... die bezig waren een aanslag in Nederland voor te bereiden. De 34-jarige hoofdverdachte komt uit Arnhem, net als twee medeverdachten. Volgens Marcouche blijkt hieruit weer eens hoe belangrijk het is om radicalisering aan te pakken. De arrestaties hebben veel impact op de omwonenden, zegt Marcouche. Twee andere verdachten komen uit Rotterdam, één uit Vlaardingen en één uit Husse... De politie denkt daarmee alle leden van de groep te hebben aangehouden. Ze zouden van plan zijn geweest een aanslag op een groot evenement te plegen... en tegelijkertijd ergens anders een autobom te laten afgaan. De Tilburgse Universiteit laat onderzoek doen naar een omstreden proefschrift over salafisme in Nederland. Er zouden tal van fouten in staan. Het proefschrift werd eerder juist gepresenteerd als een gedegen studie naar de radicale islam. Het is geschreven door een Iraanse Nederlander die drie jaar lang tientallen religieuze bijeenkomsten had bezocht. Zijn conclusie was dat salafisme en democratie nooit kunnen samengaan. Maar veel, veel, van veel kanten komt kritiek op het proefschrift. Zo zouden preken in moskeeën verkeerd zijn weergegeven. De Tilburgse Universiteit heeft nu een externe deskundige ingeschakeld om het proefschrift te controleren. Woedende FC Groningen supporters hebben voor onlusten gezorgd... na de uitschakeling van hun club in het KNVB-bekertoernooi. Groningen verloor op eigen veld met 2-0 van FC Twente. Na de wedstrijd probeerden boze fans de hoofdingang te bereiken. De ME en politie te paard moesten eraan te pas komen om de supporters te verdrijven. Alle andere eredivisieclubs wonnen de afgelopen avond hun bekerduel... Van de 32 ploegen die door zijn naar de tweede ronde van het bekertoernooi... komen er 15 uit de eredivisie, 8 uit de eerste divisie en 9 uit het amateurvoetbal. Het weer. Vannacht hier en daar motregen, minima rond 10 graden. Overdag af en toe zon, maar ook wolkenvelden en zeer lokaal mogelijk een bui.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 Zandvoort. anytime. Tonight is fine. I got my mind made up. Come on, you can get it, get it, girl. Anytime. Tonight is fine. I got my mind made up. Come on, you can get it, get it, girl. Anytime.